En dat is een record. Nog nooit keken zoveel mensen naar een niet-sportprogramma. We zijn dus opnieuw in lockdown, zei Rutte. We herinneren ons allemaal nog de beelden van het voorjaar. Lege snelwegen. Lege treinen en bussen. Lege kantoren en schoolklassen. Lege winkelstraten. Daar moeten we naar terug. En dus zijn de komende vijf weken bijna alle winkels dicht. En schakelen scholen en opleidingen vanaf morgen weer over op online lessen. Gisteravond het slecht nieuwsgesprek van de premier. Nu moeten we ermee dealen. Voor de een is dat makkelijker dan de ander. Deze bouwvakkers en vrachtwagenchauffeurs langs de A50 hebben een en al begrip voor de lockdown. Het is beter dan, eh, dan dat er veel meer mensen besmet raken. En... Het is eenmaal zo, eh, je kan er niks anders van maken. Het is ook uh, eh, zelf te danken. We moeten gewoon de regels volgen. Ja. Ik, heb, ik heb het zelf gehad, dus ik, ik, weet, ik weet wat het is. Ja. En er zijn er ook mensen, gistermorgen was er ook weer een, dame op de televisie, die zegt van ja, ik krijg geen corona. Nou, als je dan van ik heb ook altijd gedacht dat ik het niet zou krijgen. En ik, ik was ook niet los. Eigenlijk wordt alles dit jaar gedomineerd door corona. Dus ook de woord van het jaarverkiezing van Van Dalen. Het woord van 2020 is anderhalve meter samenleving. Bijna een derde van de stemmers koos dat woord. Ook veel van de andere 20 genomineerde woorden eh, waren corona-woorden. Zoals zelfquarantaine, covidioot, viruswappie en eh, ook blokjesverjaardag. Dat is dat je je verjaardagsgasten in verschillende blokjes indeelt, omdat het anders te druk zou worden. Sowieso, sowieso is de pandemie een verrijking voor onze taal. Er zijn dit jaar maar liefst meer dan duizend woorden en uitdrukkingen in verband met corona ontstaan. Waar trouwens ook een boekje over verschenen is met de titel De taal van het nieuwe normaal. Ook in België trouwens een corona-woord op één. Daar is knuffelcontact het woord van het jaar. Het weer, regent op veel plekken. Vooral het oosten en het zuidoosten. Langs de kust later vandaag wat zon. Er staat niet veel wind en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de A22 heb je een kwartier op onthoud en problemen op de N244. Die is dicht van Alkmaar naar Edam tussen Alkmaar en Zuidschermer.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 Geen discotheken te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Het is stil hier aan de overkant. Is de hartelijke groet waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, Bij je fiets gewoon nog overland.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 Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. They tear me down, tear me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control.